is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Verhagen roept Syrië op de mensenrechtenactivist Haitham al Malai vrij te laten. De 79-jarige advocaat werd zondag tot drie jaar cel veroordeeld... voor wat wordt genoemd ondermijning van de nationale moraal. al Malai maakt deel uit van een groep activisten die stelling nemen tegen het Syrische regime. Eerder zat hij al eens zeven jaar vast. Volgens Verhagen heeft Syrië geen respect voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Deze en andere recente veroordelingen tornen aan het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting, zegt de minister. De Syrische advocaat, die een broze gezondheid heeft, kreeg in 2006 voor zijn inzet de Nederlandse geuzenpenning. De KNVB overlegt met de gemeente Amsterdam over een huldiging van het Nederlands elftal. De hoofdstad is volgens KNVB-directeur Henk Kessler een logische keuze. Datum en tijd van de huldiging worden na de finale van zondag in Zuid-Afrika bekend. Het vieren van de Nederlandse overwinning op Uruguay is gisteravond in Drachten uit de hand gelopen. Honderden jongeren blokkeerden het verkeer op een kruising. Ze liepen over geparkeerde auto's, trapten deuken in voertuigen en belaagden een bus. Later gooiden zo'n 60 jongeren met zwaar vuurwerk, bekogelden een politieauto en vielen twee agenten op de fiets aan. Een politieman raakte gewond. De Friese politie heeft nog niemand aangehouden. De man van 19 is vannacht verdronken nadat hij in een woonboot in Amsterdam had ingebroken. De bewoner van de boot werd wakker van de inbreker en waarschuwde de politie. Toen die arriveerde sloeg de man op de vlucht. Hij dook vanaf de woonboot in het water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben zijn lichaam uit het water gehaald. De reanimatie mocht niet meer baten. In de kleren van de inbreker vond de politie spullen die hij uit de woonboot had gestolen.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 Big win keep on turning. Ooh, the proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the, the river. Cleaned a lot of plates in Memphis, and I popped a lot of tank down in New Orleans, but I saw the good side of the city until I hits the ride on Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. Wij zijn er weer bij.